Michel Koenen met het NOS-journaal. De Hongaarse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door oppositieleider Magyar. Premier Orbán die heeft zijn nederlaag erkend en Magyar gefeliciteerd. In een toespraak zei hij Hongarije te willen dienen in de oppositie. En Magyar stevend af op een tweederde meerderheid in het parlement... en daarmee komt een einde aan het Orbán-tijdperk in Hongarije... waar zijn Fidesz-partij al 16 jaar de macht heeft... Orbán was eurosceptisch en had nauwe banden met de Russische president Poetin. Magyar wilde de relatie met Brussel herstellen en beloofde corruptie aan te pakken die erger werd onder Orbán. vooral jongeren stemden voor Magyar. De Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz die begint om vier uur middags Nederlandse tijd. Dat zegt het Amerikaanse leger. President Trump kondigde gisteren aan dat de blokkade onmiddellijk zou beginnen... maar wanneer precies, dat zei hij niet. Zijn besluit volgde op de mislukte onderhandelingen tussen Iran en de VS van dit weekend over een vervolg aan de wapenstilstand. Volgens het leger zal elk schip worden tegengehouden dat van of naar een Iraanse haven vaart. Schepen die doorvaren mogen gewoon passeren. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn aangekomen in Philadelphia. Daar hebben ze een diner met Nederlandse vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties in de VS. Dat is voordat hun driedaagse werkbezoek echt begint. En ze gaan langs in Philadelphia, Washington en Miami. Het koningspaar brengt het bezoek onder meer om de economische banden met de VS te versterken. Willem-Alexander en Maxima die zullen morgen dineren met president Trump en overnachten in het Witte Huis. Premier Jette die zal ook aanschuiven tijdens het diner.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 When you down, down, down, and down the street. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. Say so you'll always be my friend, sweet darling. What does she pretend? It's like in the song, remember? If you love somebody, set them free. Well, that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. So you know sweet darling.